Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De app Coronamelder werkt weer vanaf morgenmiddag 5 uur. De app die een seintje geeft over contacten met besmette personen... was sinds woensdag uit de lucht vanwege privacyproblemen. Door een fout bij Google hadden apps op Android-telefoons... toegang tot versleutelde gegevens van de coronamelder. Google heeft nu een oplossing voor het lek... en de meldingen van de afgelopen dagen worden met terugwerkende kracht doorgegeven. Google heeft geen aanwijzingen dat er misbruik is gemaakt van het datalek. Bij een bomaanslag in het oosten van Afghanistan zijn zeker 27 doden gevallen, onder wie middelbare scholieren. De zware autobom ging af in de buurt van een pension. Ook woningen en een ziekenhuis raakten beschadigd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. Vandaag, 1 mei, beginnen de VS en de NAVO officieel met het terugtrekken van hun militairen. Sinds bekend werd dat de troepen worden teruggehaald... is het geweld in Afghanistan opgeleid. Het verpleeghuis in Gelderland dat met een corona-uitbraak kampt... vermoedt dat gevaccineerde bewoners besmet zijn geraakt via een bezoeker. In het woonzorgcentrum in Wil zijn 12 van de 29 dementerende bewoners ziek. Ze hebben milde klachten. Het merendeel van hen had zowel een eerste als een tweede prik gehad. Acht Europese functionarissen mogen niet langer Rusland in... Het gaat onder meer om de vicevoorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van het Europees Parlement. De maatregel is een vergelding voor Europese sancties tegen zes Russen. Het weer, het blijft op veel plaatsen droog. In het binnenland koelt het lokaal af tot rond het vriespunt. Ook is er kans op wat mist. Overdag wisselen bewolkt met in het noordoosten kans op een bui.